van 11 uur. Dit is Doral Negens met het nos In een opiniestuk in een Britse krant voor een onomkeerbare brexit... met een korte overgangsperiode. De brief van de ministers Hammond van Financiën en Fox van Handel... in de Sunday Telegraph wordt gezien als een poging... om de tegenstellingen binnen het kabinet van premier May te overbruggen. Hammond was eerder tegen de brexit... terwijl Fox een harde brexit wilde zonder overgangsperiode. Amerikaanse politici hebben kritiek op de manier waarop president Trump heeft gereageerd op de rellen in Charlottesville. Een racistische demonstrant reed gisteren met een auto in op een groep tegendemonstranten. Een vrouw kwam om en zeker 19 mensen raakten gewond. Trump riep daarna op tot wederzijds respect. De president wees geen schuldige partij aan en dat schoot veel Amerikanen in het verkeerde keelgat. Politici, zowel republikeinen als democraten, riepen de president op duidelijk te zijn. Ze vinden dat hij de extreemrechtse groepen had moeten veroordelen. Chimpansees kunnen het kinderspel steen-papier schaar leren. Ze bereiken daarin hetzelfde niveau als kleuters. Wel hebben ze meer tijd nodig om het te leren, blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Kyoto. Zeven chimpansees kregen het spel aangeleerd. dieren moesten voor een beeldscherm de winnende combinatie aanwijzen. Bij een goede keus kregen ze een stuk appel, bij een foute keus klonk er een zoemer. Dat ze het spel kunnen leren wijst er volgens de onderzoekers op dat chimpansees complexe verbanden kunnen doorgronden. Een politieauto is tijdens een achtervolging op de A16 onder de cocaïne komen te zitten. De zakjes met drugs werden gisteravond bij Breda uit het raam gegooid van een Franse auto die de politie wilde controleren. Eén zakje brak open en het poeder kwam op de ruit en de motorkap van de achtervolgende politiewagen terecht. De Franse auto kon in de buurt van Antwerpen worden klemgereden. De twee Fransen zitten vast. Het weer is bewolkt, wat buien in het noorden, later wat vaker de zon. Al kan in het zuiden een bui ontstaan. 20 graden vandaag.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 <laughs> And uh, I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zavinu, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy. Mercy. Mercy. Dankjewel, Cannibal Adderley. Wat luisteren we naar. Genade, genade, genade. Welkom luisteraars bij het tweede uur van ZFM Jazz. Tot 12 uur heerlijke eh, jazzmuziek. Een beetje easy hou ik het allemaal. Eh, maar daar bent u van me gewend. Dus live uitvoering eh, van de band of het orkest. Ik weet niet hoe ik het beste kan formuleren. Van Cannibal Adderley was dit luisteraars met Mercy, Mercy, Mercy. Take 5 heeft u al tientallen malen gehoord van Dave Brubeck natuurlijk. Ik heb eens een andere eh, uitvoerder uitgezocht voor u. En dat is Grover Washington. En dan klinkt het zo. Take 5, de uitvoering van Grover Washington Jr. En eh, ja, we missen hier toch een klein beetje, althans dat, dat mis ik dan... omdat ik natuurlijk zelf graag achter de drum zit. De mooie drumsolo van Joe Morello, die eh, helaas, uh, evenals Dave zelf, is overleden. We gaan eh, de maanden in, luisteraars, dat de blaadjes aan de bomen allemaal weer gaan eh, verkleuren. Soms levert dat prachtige eh, kleurtevelen op in de bomen. Rood en bruin. En nou ja, u kent het allemaal van de herfst. The Autumn Leaves. Dit is McCoy Tyner. Autumn Leaves, gebracht door uh, McCoy Tyner. Meestal horen we dit nummer in een wat eh, slow versie. Maar dit was een beetje up-tempo, lekker swingend. Met, eh, nou, ik zei het al, McCoy Tyner. Cheek to Cheek, Sarah entity. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. to cheat. cheek. En my heart beats so that I can hardly speak. Nou, dat spreken, dat, eh, dat lukte dan misschien niet zo goed. Maar dat zingen ging nog fantastisch hoor. Eh, Miss Washington, dat was helemaal goed. Nee, hey, sorry. Miss Vaughan moet ik dan zeggen natuurlijk. Eh, we gaan constateren hoe het pijn kan doen als je, als je, als je verliefd bent. Althans, als we Gino Vanelli moeten geloven. her geweldige uitvoering vind ik van het nummer It Hurts To Be In Love. Want hij heeft het al eerder opgenomen. En dan klonk het allemaal wat poppier. Maar dit is echt een beetje een, eh, een jazzy feel wat hij er nu op loslaat. Eh, nog maar uh, gezwegen over zijn band die erachter zit. Want dat is ook fenomenaal om naar te luisteren. Ik heb hem graag voor u gedraaid. It Hurts To Be In Love van Mr. Gino Vanelli. We gaan naar Patty Austin. En ze vragen mij wel eens... Eh, ken jij Patty Austin? Nou, ik ken haar niet, maar eens in mijn leven zal ik haar leren kennen. For once in my life. Wat we dan natuurlijk weer kennen van Stevie Wonder. Maar nu leert u het kennen van Patty Austin. En ik ook natuurlijk, ja. Kom op, Patty. For once in my life, I have someone who someone i needed so long. For once in my life, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch, but my heart.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 it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable. We kunnen niet zeggen het is Nat King Cole, want eh, dat klopt ook wel. Het is Johnny Hartman. Maar Nat King Cole, daar kennen we het natuurlijk van. En eh, ook een duet samen met zijn eh, dochter Natalie Cole. Beide helaas van ons heen gegaan. Maar ik zeg het wel meer, de muziek blijft altijd voortbestaan. Daar kunnen we eeuwig van genieten. Evenals muziek van Chakatak. A lovely day. fenomenale formatie Chakatak was dat. Eh, mensen, zijn jullie er klaar voor? People, get ready! Michael Parker. Saxofonist eh, Marco Parker was dat. Nou, ik, moet ik moet eigenlijk zeggen Maceo Parker of Maceo Parker. Marco is niet helemaal juist. Nou, ik hou maar op eh, Maceo Parker. Voor de liefhebbers van saxofoonmuziek heb ik heel goed nieuws. Oh ja, Duif, ja. Wat is dan het goede nieuws? Nou, het goede nieuws is dat ik zo ook nog een nummer ga draaien... van een saxofonist van eigen bodem. U kan vast wel raden wie dat is. Eh, nou, denk er maar eens even goed over na. Dat gaan we straks doen. Maar eerst gaan we nog eventjes een eh, heel ander werkje draaien. En dat doen we met Dave Cruisen. De Mountain Dance. Bergje op, bergje af. naar het horen van eh, zulke geweldige muzikanten luisteraars... kun je bergen verzetten. The Mountain Dance met Dave Cruzen. We gaan eh, het laatste nummer erin slingeren, want het is bijna 12 uur... en dan komt het nieuws weer voorbij en dan komt de reclame weer voorbij... en dan is het weer tijd voor hele andere gezellige dingen vanmiddag hier bij ZFM Zandvoort. We gaan, eh, ik heb het beloofd, nog een, een saxofonist van Nederlandstalige... van Nederlandse bodem, zo moet ik het zeggen, beluisteren. En het is natuurlijk onze eigen Candy Dulver. Nummer heet For the Love of You. Ik sluit af. Ik wens u een hele fijne zondag. En eh, wat mij betreft tot de volgende keer bij ZFM Jazz.